Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De studentenvakbond vreest voor de introweken. Gisteren werd duidelijk dat kleine eendaagse evenementen door mogen gaan, maar wel met strenge regels. Wat betekent dat voor alle introductieweken later deze maand? Volgens de LSVB ziet het er niet best uit. Vaak worden bijvoorbeeld discotheken afgehuurd waar dan eh, feesten zijn waarin studenten elkaar kunnen leren kennen en ook een beetje op wat laagdrempelige manier ehm, contact kunnen maken. En dat kan gewoon echt niet, ehm, omdat dat allemaal binnen is en dat is ook heel moeilijk te verplaatsen naar eh, een overdekte tent. De vakbond wil dat er desnoods wordt gewerkt met toegangsbewijzen... zodat volledig gevaccineerde jongeren toch een feestje kunnen bouwen. Wil je komende weken nog op vakantie met een nieuwe caravan, dan heb je pech. Caravans en campers zijn niet aan te slepen. Vorig jaar werden er al verkooprecords gebroken en dat is dit jaar niet anders. Er zijn al zo'n 9000 verkocht waarschijnlijk door corona. Daardoor gaan we liever dicht bij huis op vakantie en trekken we de natuur in. In een Albert Heijn in Eindhoven liggen alleen nog maar gatenkazen. De winkel is sinds dit weekend dicht vanwege muizen. De supermarkt mag pas weer open als de bol grondig is schoongemaakt. En dat gaat nog wel even duren. En de eerste medaille van de dag is alweer binnen. Brons bij het zeilen voor Annemiek Bekkering en Annette Duts. De twee Nederlanders gingen eigenlijk voor goud, maar daarvoor moesten we wel voor Brazilië finishen. Maar Brazilië zat er ver boven. Hè? Dat pakt de titel met 76 strafpunten. Duitsland tweede 83, Nederland derde met 88. En dat is maar een puntje voor Spanje en twee puntjes voor Argentinië. Dus eigenlijk gewoon handjes dichtknijpen met deze bronzen plak. Er is vandaag nog meer kans op medailles, bijvoorbeeld bij het baanwielrennen. Het weer, af en toe zon, vooral in het zuiden weer kans op buien. En het wordt een graad of 20.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 Aan het begin van de afsluitende race waren ze nog gedeeld klassementsleider met Brazilië. President Santokki van Suriname gaat een toespraak houden in het Nederlandse parlement, meldt Trouw. Santokki is op 8 en 9 september op bezoek als teken van de goede betrekkingen tussen de twee landen. Agenten hebben in Leeuwarden geschoten bij de aanhouding van een man... die vermoedelijk een vuurwapen bij zich had. De verdachte werd uiteindelijk gewond naar het ziekenhuis gebracht. En het weer, zonnige periode, in het zuiden kans op een bui... en het wordt 19 tot 22 graden.